Shell heeft zeker 17 miljard euro geïnvesteerd in onconventionele olie- en gaswinning in Noord-Amerika. Maar dat levert tot nu toe weinig op. In een interview met de Financial Times noemt Foser de investering een grote gok en daarom wordt de werkwijze in Noord-Amerika veranderd. De Shell-topman tempert de hoge verwachtingen van schaliegas in de rest van de wereld. Het kabinet in Den Haag besluit over ongeveer anderhalf jaar of er in Nederland proefboringen naar schaliegas komen. In Egypte zijn bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en regeringstroepen zeker 44 doden gevallen en meer dan 200 gewonden. Op verschillende plaatsen in Egypte waren groepen Morsi-aanhangers en tegenstanders van de oud-president de straat op gegaan om de Yom Kippur-oorlog uit 1973 te herdenken. Dat was de oorlog die Egypte en Syrië tegen Israël begonnen en die ze verloren. Er waren de afgelopen dag vooral ongeregeldheden in Cairo en in Delga, ten zuiden van de hoofdstad. Een bomaanslag op een basisschool in Irak heeft het leven gekost aan 14 kinderen. Ook een leraar en de dader kwamen om. De school staat in de plaats Tel Afar in het noorden van Irak. De dader reed met een truck vol explosieven het schoolplein op... waar hij de lading tot ontploffing bracht. Een meerderheid van de inwoners van Tel Afar is Shiïtisch. Een stadsbestuurder zegt dat de aanslagen de vingerafdrukken van Al-Qaeda dragen. Al-Qaeda is Soenitisch en wil een eind aan het Shiïtische bewind in Irak.